Ooggetuigen spreken van een vuurbal die naar beneden stortte, zegt de brandweer. dat heb ik ook gehoord inderdaad. Dat zal in het onderzoek meegenomen worden. De landelijke eenheid van de politie is nu ook onderzoek aan het doen. Eh, en het is mij niet bekend of dat, eh, er al iets brandde of niet. Eh, dat moet echt in het onderzoek allemaal bekeken worden. De politie vraagt bestuur bestuurders die met een dashcam op de A58 reden... die beelden door te sturen. Een kind is vanochtend belaagd door een groot dier op de Utrechtse Heuvelrug, schrijft RTL. De peuter werd omvergelopen. Er wordt nu DNA-onderzoek gedaan om te checken of het weer om een wolf gaat. Eerder werd er een landgoed in Utrecht gesloten voor bezoekers... omdat er een kind werd aangevallen door een wolf. En eindelijk hebben we medailles te pakken bij het roeien dubbel 4. Daarbij zitten de roeiers met z'n vieren in de boot... en slaan ze allemaal met twee roeibladen door het water. De mannen hebben de gouden plak veroverd. Zelf zijn ze daar natuurlijk hartstikke blij mee. Fantastisch. Ik zei ook eh, tegen anderen, we hebben nog geen race verloren met deze combinatie. En dit is de aller, allerbelangrijkste. We zouden ze allemaal inleveren voor deze ene. Maar om het op zo'n manier af te maken is natuurlijk eh, dat schitterend. De laatste meters waren fantastisch. Het geluid op de tribune. 100 meter voor het einde, dan heb je wel eh, een soort van gevoel dat het gaat, goed gaat komen. Moet je natuurlijk eh, wel blijven doen wat je daarvoor ook doet, maar het was echt geweldig. Kort daarna waren de vrouwen aan de beurt en het leek er de hele race op dat ook zij zouden winnen. Maar een fotofinish moet de doorslag geven. De bubbeltjeslijn is wat we zien. Oh, precies zelfs als vorig jaar. Het is Groot-Brittannië. Ja, zilver dus voor de vrouwen in de dubbel vier. Er zijn vandaag nog meer medaillekansen trouwens. Bij judo en zwemmen kunnen we ook nog eremetaal naar binnen hengelen. Dan nog het weer. De rest van de dag krijgen we een mix van zon en wolken bij een graad of 24. Morgen eigenlijk hetzelfde, met in het zuiden meer kans op regen. 20 tot 26 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A9, die Diemen richting Alkmaar. Voor Aalsmeer 13 kilometer rijden en stilstaan met een kwartier oponthoud. De A10 Zuid richting Den Haag voor knopen ten meer 6 kilometer file met een kwartier vertraging.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 In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal WW-uitkeringen met 4,4 naar bijna 168.000. Het UWV zegt dat dat komt doordat er meer faillissementen zijn. Amerika was niet betrokken bij de aanval op Hamas-leider Haniyeh in Teheran. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken... was de VS ook niet van tevoren op de hoogte gebracht. De politie heeft een lichaam gevonden in de zoektocht naar een vermiste man uit Eindhoven. Het slachtoffer van 50 was gistermiddag gaan zwemmen met een groep, maar kwam niet meer uit het water. Dan het weer in het zuiden, kans op een bui. Verder is het op de meeste plaatsen zonnig bij 22 tot 27 graden. let me down, put up protection It's hard to remember how it felt before. Now I found the love of my life. Past is never be the same. What I'm saying, my mind frame never changed. See, you came and rearranged. But sometimes it seems completely forbidden to discover those feelings that we kept so well hidden. Where there's no competition, and you render my condition, though improbable. It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picture is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified. I felt that we were.